Deze zangvogel wordt met uitsterven bedreigd. Er leven nog zo'n 500 in de natuur en 50 in dierentuinen. De vogels in Avifauna maakten deel uit van een fokprogramma. Ze zouden in de toekomst worden uitgezet op het eiland Montserrat in de Caribische Zee. Montserrat tropialen mogen niet door particulieren worden gehouden en vogels die te koop worden aangeboden zijn gestolen of gesmokkeld. Oudere organisaties en verenigingen van mantelzorgers pleiten bij de Tweede Kamer ervoor om het aanbouwen van een huis op eigen erf vergunningvrij te maken. Volgens de organisaties duurt het vaak lang voordat een gemeente toestemming geeft voor het bouwen van een huis voor een hulpbehoevende vader of moeder. In Kruispunt stelden ze dat mantelzorg daardoor onnodig zwaar wordt. Ook zou de hulpbehoevende ouder daardoor vaak opgenomen worden in een instelling, terwijl het anders had gekund. In 2004 zijn de regels voor het aanbouwen wel versoepeld, maar in de praktijk hebben gemeenten daar weinig mee gedaan. De organisaties worden gesteund door onder meer de Raad voor Chronisch Zieken en Gehandicapten, Vereniging Eigen Huis en een aanbieder van mantelzorgwoningen. De organisaties bieden morgen de Tweede Kamer een petitie aan. Met een parade van historische legervoertuigen is in Nijmegen de herdenking van operatie Market Garden afgesloten. In het bijzijn van de Britse prins Philip legde koningin Beatrix een krans bij de Waalbrug. Amerikaanse veteranen staken de Waal over in rubberbootjes, net als ze in 1944 deden. In de ochtend was er een herdenking op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. De Vlaming Wim Helsen is onderscheiden met de cabaretprijs Pulivinario. Een vakjury eert hem voor zijn programma Het Uur van de Prutser. De prijs voor veelbelovend talent, de Nederlands Hoop 2009, ging naar Alex Klaassen. Hij maakte het programma Eindelijk Alleen. Dan nog het weer, droge nacht en plaatselijke kans op mist. Morgenochtend is die er ook nog. Morgen overdag zonnig en bijna overal doog.